Clemens Peters met het NOS Journaal. Het plan van minister op te kunnen nemen gaat waarschijnlijk niet door. De PvdA heeft zich bij de tegenstanders in de Tweede Kamer gevoegd... en er is nu geen meerderheid meer voor, schrijven AD en Trouw. Volgens de tegenstanders is de maatregel van de minister alleen maar bedoeld... om lastige mensen zomaar van de straat te kunnen plukken. Een ander plan van de minister om psychiatrische patiënten die een gevaar vormen... 18 uur lang te kunnen dwingen om medicijnen te nemen, haalt het waarschijnlijk wel. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de wet op de geestelijke gezondheidszorg. Rex Tillerson is beëdigd als minister van Buitenlandse Zaken van Amerika. De Senaat heeft zijn benoeming goedgekeurd, maar wel met veel tegenstemmen. De uitslag was 56 voor en 43 tegen. John Kerry kreeg vier jaar geleden maar drie stemmen tegen. De 64-jarige Tillerson is de voormalige topman van oliegigant ExxonMobil. Hij heeft geen enkele politieke ervaring. Tillerson zal als minister voor moeten geven aan Trumps America First beleid. Pieter Broertjes blijft nog een termijn burgemeester van Hilversum. De gemeenteraad heeft hem voorgedragen en een dergelijke voordracht wordt in de regel overgenomen door de minister. Minister Plasterk zal Broertjes dan ook formeel per 1 juli voor zes jaar herbenoemen. De 64-jarige Broertjes is sinds 2011 burgemeester van Hilversum. Daarvoor was hij jarenlang de hoofdredacteur van de Volkskrant. De omzet van Facebook is in het vierde kwartaal van 2016 met de helft gestegen ten opzichte van dezelfde periode het jaar daarvoor, tot 8,8 miljard dollar. Ook de winst van het Amerikaanse bedrijf nam in het vierde kwartaal fors toe en steeg van 1,5 naar 3,5 miljard dollar.